Vijf uur. Hanneke van Zessen met het NOS Journaal. In Tel Aviv hebben duizenden Joden en Arabieren samen gedemonstreerd voor vrede. Dit is het huis van ons allemaal, riepen ze. Er werd ook steun uitgesproken voor het staakt het vuren tussen Israël en Hamas... en opgeroepen een einde te maken aan de bezetting van de westelijke Jordaanhoever. Met de wapenstilstand kwam donderdag een eind aan een conflict... waarbij Israël luchtaanvallen uitvoerde op Gaza... en Hamas raketten lanceerde richting Israël. In Amsterdam is een man in zijn been geschoten door de politie. De man stond met een mes op het dak van een politieauto. Toen hij daarop werd aangesproken rende hij met het mes op een agent af. Op Twitter zegt de politie dat ze hem vanwege de gevaarlijke situatie in zijn been hebben geschoten. Volgens stadszender AT5 gaat het om een 40-jarige Amsterdammer... Er vertoonde hij verward gedrag. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Rond 1 uur vannacht werd de finale van het Eurovisie Songfestival in Rotterdam gewonnen door Italië. Tweede werd Frankrijk en derde Zwitserland. Nederland kreeg 11 punten van de jury en 0 van het publiek. En eindigde daarmee als 23ste. In afwachting van de puntentelling was er een optreden met Afrojack, Glennis Grace en Wolf. Deels opgenomen op de Erasmusbrug in Rotterdam. In Congo is een vulkaan uitgebarsten. Inwoners van Goma, de stad die 10 kilometer van de vulkaan ligt, ontvluchten hun huizen. De lavastroom heeft inmiddels het vliegveld van Goma bereikt en ook een snelweg verwoest. De miljoenenstad ligt op de grens met Rwanda. De vulkaan is een van de actiefste ter wereld.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 Sky is the limit and you know that you can have what you want, be who you are. Sky is the limit and you know that you keep on, just keep on pressing on. Sky is the limit and you know that you can have what you want, be who you are.